Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een kinderopvangboerderij in Den Bosch is een kind overleden. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. De speelplaats van de opvang is door de hulpdiensten afgeschermd en er is een traumahelikopter geland. De ouders van de kinderen zijn ook op de hoogte gebracht. Op het kinderdagverblijf worden kinderen tussen de 0 en 13 jaar opgevangen. Voor het eerst worden er in ons land kuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Het gaat om een proef op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland. Na drie maanden krijgen ze een tweede prik en dan moet blijken of ze genoeg immuniteit opbouwen tegen het virus. In Nederland heerst al jaren vogelgriep. Als er een besmetting op een bedrijf wordt vastgesteld... moeten alle vogels in de buurt worden gedood. Tijdens corona hebben Britse ambtenaren aan Buckingham Palace gevraagd om premier Johnson aan te spreken op zijn gedrag. Ze hebben zelfs overwogen om koningin Elizabeth te vragen dat te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. De vorige premier Johnson stapte op na een hoop schandalen met als bekendste Partygate. Dat waren zijn illegale feestjes in coronatijd. En in München in Duitsland is het grootste bierfestival ter wereld begonnen, het Oktoberfest. Maar dat feest met de lederhozen en braadworsten is wel een beetje aan het veranderen. Want een echt duurzaam en inclusief feest is het allemaal niet. Daarom zijn er bijvoorbeeld steeds meer vegetarische opties te vinden. En onze correspondent Wouter Zwart zag ook wat aanpassingen toen hij over de kermis liep. Wat te denken bijvoorbeeld van kermisattracties zoals deze... waar tot vorig jaar nog schilderingen te zien waren... van een aap die een BH van een witte vrouw steelt... en een zwarte man met stereotype Afrikaanse gelaatstrekken... die stiekem op een afstandje de witte vrouw aan het bespieden was. Die plaatjes hebben ze natuurlijk al aangepast. Sommigen zijn bang voor een woktoberfest. Deze bierbrouwer denkt dat alle veranderingen te snel gaan. Hij wil... Vermijden dat we zo hysterisch werden of zo hysterisch daarmee omgaan. Ja? Sondern het moet een natuurlijke proces zijn. Het weer. Het is wat broeierig. Einde van de middag en vanavond trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het land.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 Er staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Er is iemand onwel geworden. De N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Tussen Abbenes en Nieuwveen een kwartier vertraging. En de N231 Amstelveen richting Alfa aan de Rijn. Tussen Aalsmeer en Nieuwveen 20 minuten extra.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 Onduidelijk is wat er gebeurd is. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Het kindje is nog tevergeefs gereanimeerd. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat de prijzen van benzine en diesel vanaf 1 januari tot recordhoogte stijgen. De regering is van plan de prijzen met 21 cent per liter te verhogen, maar daar wil de Tweede Kamer nu een stokje voor steken.